Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Een gezant van de Libische leider Gaddafi was afgelopen dag in Griekenland voor overleg met premier Papandreou. De gezant wil dat er een eind komt aan het geweld in Libië, zei de Griekse minister van Buitenlandse Zaken na afloop. Maar er zijn geen concrete oplossingen voorgesteld. De gezant van Gaddafi gaat ook nog naar Malta en Turkije. In Kazachstan heeft president Nazarbayev zoals verwacht de presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens exit polls kreeg hij 95% van de stemmen. De 70-jarige Nazarbayev is al aan de macht sinds 1990. Volgens de grondwet kan hij onbeperkt herkozen worden. Volgens onafhankelijke waarnemers zijn er in Kazachstan nog nooit eerlijke en vrije verkiezingen geweest. Franse onderzoekers hebben delen van het passagiersvliegtuig van Air France gelokaliseerd... dat twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan stortte. Volgens Air France is dat goed nieuws, omdat het de kans vergroot dat er iets bekend wordt over de oorzaak van de ramp. Air France en vliegtuigbouwer Airbus willen de zwarte dozen met vluchtgegevens vinden. Drie eerdere zoektochten leverden niets op. Wat voor brokstukken nu gevonden zijn is niet bekendgemaakt. In Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, lijkt een padstelling te zijn ontstaan tussen de troepen van de rivalen Ouattara en Bakbo. Sinds gisteren wordt er nog maar sporadisch geschoten. Troepen van de gekozen president Ouattara bereikten Abidjan vorige week, nadat ze 80% van Ivoorkust in handen hadden gekregen. Vorige week deserteerden verschillende topmilitairen van Bakbo, onder wie de hoogste militair, maar die zou zich inmiddels weer bij Bakbo hebben gevoegd. De Servische tennisser Novak Djokovic heeft in Miami de nummer 1 van de wereld Rafael Nadal verslagen. Djokovic won na 3,5 uur met 2-1 in sets. De laatste set werd afgesloten met een zenuwslopende tiebreak. Djokovic is de nummer 2 van de wereld. Hij is al 26 wedstrijden ongeslagen. Het weer, opklaringen en weinig wind bij zo'n 6 graden. Overdag toenemende bewolking en in het oosten mogelijk een bui.